Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair premier Rutte heeft op social media gereageerd op de demonstraties bij de UvA. Volgens hem gaan de protesten over grenzen heen. Hij benadrukt dat demonstreren mag, maar de vernielingen en het geweld tegen de politie keurt hij af. Stop daarmee, zegt hij. Ook de korpschef van de Amsterdamse politie vindt dat het geweld veel te ver is gegaan. Op Radio 1 zei hij dat zeker met het gooien van ammoniak een grens over is gegaan. Dit lijkt op, een soort straatterreur. Eh, hoe verzin je het om ammoniak mee te nemen en daarmee te gaan gooien of spuiten of in de richting van politie? Ik bedoel, alles wat je aan geweld doet in de richting van ook van een ME'er. Want misschien als u mij toestaat, iedereen denkt soms dat ME'ers dat dat ja, laten we zeggen, vast, eh, vaste ME'ers zijn. Maar, hier staat gewoon een politieman of vrouw die je morgen nodig kan hebben als je zelf in de problemen zit. Bij de demonstraties van gisteren in Amsterdam zijn 36 mensen opgepakt. Op het hoofdkantoor van de Action wordt er waarschijnlijk een flesje champagne gepopt. De koopjesketen heeft namelijk flinke winst gemaakt in het eerste kwartaal van dit jaar. Ze verkochten voor net iets meer dan 3 miljard euro aan spullen. Dat is dik 20 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De groei komt vooral door de opening van nieuwe winkels. Er kwamen er 42 actionwinkels bij. En je hebt vast wel iemand gehoord of in een appgroep iets gehoord... of bij de koffieautomaat over de Netflix-hit Baby Reindeer. I really don't know where it's gonna end. I think one of us is gonna have to die now. Ja, het is allemaal een waar gebeurd verhaal over een stand-up comedian. Die wordt gestalkt door een vrouw, Marda. En de echte Marda, die eigenlijk Fiona Harvey heet... is heel boos over de serie. Ze vindt dat ze onterecht wordt neergezet als een psycho... en dat er veel andere leugens in de serie zitten. Ze wil gerechtigheid. En daarom is ze voor een exclusief interview aangeschoven... bij de Britse tv-presentator Piers Morgan. Dat wordt vanavond uitgezonden. En op X deelt Morgan alvast een foto met de real Marda... waarop ze herkenbaar te zien is. Het weer, de rest van de dag droog en veel zon bij een graad of 18. Alleen in het noordwesten kan het later vandaag nog wat gaan motregenen. Morgen wordt het net zo weer als vandaag.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 But you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright. When you hold and you squeeze me. You make me feel so nice when I'm around you. wake up in the morning and I will spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. A place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around, then I'll never let go. If you all my time Stick around with you for sure But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything alright When you hold and you squeeze But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight come true. I will give my heart to you to keep safe in your arms, like I know that you wanted to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, looking down from a bird's eye view, I see my lovemaker from the time that I spend with you. I'll give you anything, and everything will work out fine. I can trust in you because you give me peace of mind. Cause you are all I want, and you are all I need. by the hay. Because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight clouds, you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight, I'll do anything for you.